In november riep Colombia zijn ambassadeur in Israël terug. Vorige maand diende Colombia een verzoek in bij het internationaal gerechtshof... om zich aan te sluiten bij de zaak van Zuid-Afrika. Dat land beschuldigt Israël van het plegen van genocide in Gaza. De boekmakers zien het somber in voor Joost Klein op het Eurovisie Songfestival. Waar hij vandaag nog derde stond bij de boekies... is het gedurende de dag alleen maar minder geworden. En wordt nu een vijfde plek voorspeld door de wetkantoren. Gisteren kwamen de beelden van de eerste repetitie online. Joost zal op het podium te zien zijn in zijn karakteristieke blauwe schoudervullingenpak. Daarbij wordt hij vergezeld door zijn vrienden Stuntkabouter en Appie Moussa. Moussa zal verschijnen in een groot blauw vogelpak als een soort pino. De vrouwen van FC Twente is het ook in de tweede kampioenswedstrijd niet gelukt om de landstitel binnen te slepen. De ploeg verloor met 2-0 van Fortuna Sittard. Twente-aanvoerster Renate Jansen is niet blij. Wij doen dat ook niet expres. Wij willen gewoon kampioen worden en eh, daar doen we alles voor. Alleen, eh, ja, dit is natuurlijk ondermaats. Doordat Twente verloor nadert nummer 2 Ajax de Tukkers op twee punten... omdat de Amsterdammers thuis met 2-1 wonnen van PSV. Volgende week is de laatste kans voor Twente om alsnog kampioen te worden. En de Partij voor de Dieren in Amsterdam is niet blij met de vuurwerkshows van Martin Garrix. Aan het einde van Koningsdag gaf de DJ letterlijk een knalfeest op zijn dakterras in Amsterdam-Zuid. En dat doet hij trouwens al jaren. Vorig jaar schrokken deze jongeren zich een ongeluk. What the fuck, hartverzakking. Wij zitten gewoon rustig op de bank. Waar komt het vandaan? In een allemaal vuurwerk. Oh, die scooters. Waar komt het Oh, het gebouw. Het komt uit het gebouw. Wat, is het? dak. Oh, is een feest daar binnen. Volgens de Partij voor de Dieren heeft het vuurwerk broedende vogels in de omgeving verstoord. De DJ had trouwens wel gewoon toestemming van de provincie voor de vuurwerkshow. Het weer dan nog, vanavond alleen nog in Midden-Limburg buien. In de rest van het land droog, zeker niet koud. Morgen meer bewolking, maar een lekker temperatuurtje blijft. 25 graden dan. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love.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 Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan on and on. She just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying.